Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vandaag meer dan 9000 mensen geëvacueerd uit belegerde Oekraïnse steden. Dat laat de adviseur van president Zelensky weten. De meeste mensen kwamen uit de havenstad Mariupol. In de stad zijn de afgelopen dagen veel slachtoffers gevallen door Russische luchtaanvallen. Al ontkennen de Russen dat ze daar verantwoordelijk voor zijn, zegt verslaggever Rudy Bauma. De Russen blijven claimen dat er alleen op militaire doelen wordt geschoten. Locaties waar veel burgerdoden vallen worden volgens hen juist door Oekraïners aangevallen. En dit gaat vaker gebeuren, zeggen ze. Volt zet Niloufer Gundogan definitief uit de Tweede Kamerfractie. De partij moest van de rechter in gesprek met haar, maar dat liep al niet zo soepel, zei Gundogan zelf bij Jinek. We zouden gewoon vrij rap gewoon aan tafel gaan, gebeurt ook niet. Maandag zitten we eindelijk aan tafel. Nou, dat is ook nou niet bepaald een warm gesprek van... hé, hey, hoe gaan we hier uitkomen? Terwijl het weekend allerlei dingen zijn gelekt. De ruzie begon toen Volt meldingen kreeg over grensoverschrijdend gedrag door Gundogan. Zij deed daarna aangifte tegen de partij en de melders. België wil twee kerncentrales langer open houden. Eerder werd besloten dat ze over drie jaar dicht moesten, maar nu blijven twee van de zeven reactoren tien jaar langer open. België wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. En vandaag konden kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne en Syrië gratis naar de kermis in Amsterdam. Ze werden verwelkomd door de eigenaar. Deze kinderen hebben een, een ja, behoorlijke trauma opgelopen en ik vind dat we ze moeten verwelkomen. Met ons hart. In achtbanen, botsauto's en suikerspinnen eten. Voor kinderen is het een leuke afleiding, maar sommige ouders hebben toch een beetje een dubbel gevoel. It's an enormous contrast, you know. Uh, for example, uh, my parents, uh, they are in Kiev now. Uh, we think of them all the time. De kermiseigenaar is van plan zijn kermis vaker gratis open te stellen voor de kinderen voor wat afleiding. Het weer nog, het wordt een heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen opnieuw een zonnig dagje met 12 of 13 graden.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 I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. I? What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I own 16 pints of rum and then I go bum bum. Glowing up in the dark and the night and so I go oh ah ah ah ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket and I in my socket. No got like, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum.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 Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. abandonne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie Y'a les couches, à les odeurs Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste Puis y'aura papy, y'aura mamie Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi Rira bien, ça t'arrivera aussi Tu verras c'est que du bonheur a les odeurs.